De Amerikaanse regering trekt 2000 leden van de Nationale Garde terug... die vorige maand naar Los Angeles werden gestuurd. President Trump stuurde ze naar de stad... omdat daar protesten waren uitgebroken tegen invallen van de immigratiedienst. In en rond de stad werden mensen opgepakt... die volgens de dienst illegaal in de VS zouden zijn... De Nationale Garde moest die agenten bewaken en gebouwen van de landelijke overheid beschermen. Het lokale bestuur was fel tegen die inzet. Na de terugtrekking zijn er nu ongeveer 2000 leden nog van de garde in Los Angeles. In Schiedam is een grote brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een recyclingbedrijf dat aan de Maas zit. Naast brandweerwagens helpen ook twee blusboten... die vanaf het water helpen met het blussen van het vuur. Bij de brand in Schiedam komt ook veel rook vrij. De brandweer adviseert om mensen die last hebben van die rook... om ramen en deuren te sluiten. Een deel van de franchise-nemers van Blokker sluit zich aan bij Marskramer, meldt het FD. Franchise-nemers hadden tot gisteren de tijd om te laten weten of ze verder wilden in het doorgestarte Blokker. Een groot deel kiest daar niet voor. Blokker gaat daardoor met minder dan 50 winkels verder. In Thailand is een vrouw opgepakt die meerdere boeddhistische monniken zou hebben gechanteerd en afgeperst. Ze zou ze hebben verleid tot seks en daarna hebben gedreigd om dat naar buiten te brengen als ze niet een grote som geld aan haar over zouden maken. De monniken horen namelijk een sober leven te leiden volgens de voorschriften van hun religie. Volgens de Thaise politie ontving de vrouw de afgelopen drie jaar omgerekend zo'n 10 miljoen euro op haar bankrekeningen. Het meeste daarvan gaf ze vervolgens weer uit op online gokwebsites. Het weer, er trekken stevige buien van west naar oost. Soms is daar ook onweer bij mogelijk. Het is rond de 15 graden. Vanochtend ook nog enkele buien met onweer. In de middag wordt het in het westen weer droog, terwijl het in het oosten nog af en toe kan regenen.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 Zandvoort. Dit is ZFM. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur. City